Mariel Hageman met het NOS Journaal. 65-plussers hebben weinig last van de economische crisis. Gemiddeld was hun vermogen op 1 januari vorig jaar 3000 euro groter dan een jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Andere groepen hebben fors moeten inleveren, met name mensen tussen de 25 en 45 jaar. Tussen 2008 en 2011 raakten ze 70% kwijt, vooral doordat huizen minder waard zijn geworden. Wie een grote hypotheek heeft, is zijn overwaarde grotendeels kwijt. 65-plussers hebben hun huis meestal afbetaald en hebben dus een grotere buffer. Bovendien hebben ze vaak ook ander vermogen. De marechaussee heeft vanochtend twee militairen aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een 19-jarige militair die is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte in Drenthe. De twee zouden hun slachtoffer hebben mishandeld en bedreigd en ook andere strafbare feiten hebben gepleegd tegen de 19-jarige militair. Aanhangers van de gedode Libische leider Muammar Gaddafi hebben de woestijnstad Beni Walid ingenomen. Dat melden strijders van de nieuwe regering in Libië. Bij de gevechten werden zeker vier verdedigers van de stad gedood. Op een aantal gebouwen hebben Gaddafi-getrouwen groene vlaggen gehesen, de vlag van het oude regime. Er zijn militairen naar Beni Walid gestuurd om de stad te heroveren. Veel inwoners horen bij een stam die trouw is gebleven aan Gaddafi. Dit jaar komt er in Amsterdam geen Radio 538 Koninginnedag dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en Radio 538. Het feest was, tot, nu toe steeds op het museumplein, maar de gemeente wil het daar niet meer in verband met de veiligheid. Het feest trok daar het afgelopen jaar over de hele dag verspreid zo'n 300.000 bezoekers. Verhuizing van het feest naar het plein voor de Rai blijkt niet mogelijk te zijn. De gemeente wil het aantal bezoekers beperken tot 60.000 met een vorm van toegangscontrole. Maar Radio 538 vindt dat zo'n controle niet past bij een volksfeest. Het weer vannacht buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur in het binnenland rond het vriespunt en 4 graden aan de kust.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 Dat was een aanrijding. Bij Badhoevedorp zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Haarlem over de A5 en de A9. Verder nog files op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Andelst en tot 6 kilometer en verderop bij de afwit Arkel 4 kilometer.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 Write You A Love Song. Prachtig eh, liedje wat eh, een paar jaar geleden toch een, eh, een, hele grote hit is geweest voor Sarah Barrels Love Song. Zo heet het liedje gewoon. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En gevarieerd zal het zeker zijn. Maar ja, goed, daar bent u niet anders van ons gewend, hè? Kan ook oud en nieuw zijn, zoals u weet. Dit is ook nog niet zo gek oud hoor. Level 42. Van de CD 100 keer liefde. Oftewel 100 liefdesliedjes op 5 albums. Prachtige verzameling hoor. Living Me Now. Stukje muziek van de, eh, deze Level 42. leaving me now. Dat je zoiets triest toch zo mooi op, eh, op woorden kunt zetten en dan een zo mooi liedje ervan kunt maken. Als jij bij me weggaat, Leaving Me Now is een beetje de vrije vertaling daarvan. Hè? Dit is een cd'tje wat ik eh, even geleden heb gekregen van een eh, vriend uit, eh, uit Hilversum. Hij had heel zijn cd-collectie en hij zei van ik moet wat ruimte maken. Wil jij cd'tjes hebben? En ik zei natuurlijk heel graag. verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie ons samen lopen en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Ja is het niet Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou jij het achterliet. Ik droom je terug bij mij. Ik hou je zo goed vast. Heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. zeggen dat het bent. Maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. Want ik hou zo van jou. gaat opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet.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 En dit, dit is een dame die we misschien allemaal wel kennen. Eileen Jewel, Boundary County. Evelyn Joel is een dame die eh, hele prachtige liedjes schrijft. Dit is inmiddels haar eh, tweede cd die zij heeft uitgebracht. En zij is eigenlijk meer terug te vinden in de, in de, in de Americana scene. Half country, half ja, wat ruigere country music. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Het is een, eh, een muzieksoort die hier in Nederland steeds meer terrein begint te winnen. Denkt u maar eens aan in, in, Utrecht, de Blue Highways. Onder andere in Groningen. Take Roots Festival. Daar hoort u allemaal van dit soort muziek. Stara C. de Mol is een cd die Paul de Leeuw een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. 1994 was het toen deze cd uitkwam. En een van de mooiste nummers op die cd is... Let u maar eens op de tekst van Jij hoort bij mij. bij Met elk gebaar, met ieder woord bij mij Je weet zo zuiver waar je scoort bij mij Je treft me in mijn hart Je past bij mij Je bent al lang niet meer een gast bij mij leer een horen in de kast bij mij Het wit in al mijn zwart Je bent bij mij Ik hoop van harte dat je bent bij mij je zoete zweet ruikt zo bekend bij mij Je wist mijn zorgen uit Je leeft bij mij Je zit te klieren en je beeft bij mij Je lacht me uit, is of je zweeft bij mij Je zit me in mijn huid maar als je naast me ligt te slapen Ben je mijn geheime wapen Je bent mijn lotgenoot, mijn maat Het grootste rustpunt dat bestaat Je bent mijn meest geliefde zet je voeten op het kleed bij mij. Je bent me lief en deelt het leed bij mij. Je warmt je aan mijn kant. En je baat bij mij. Je uit je liefde en je haat bij mij. Je zeurt, je stottert en je praat bij mij. Ik denk dat ik je haal want als je naast me ligt te slapen Ben je mijn geheime wapen Je bent mijn lotgenoot, mijn maat Het grootste rustpunt dat bestaat Je bent mijn weg mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Je bent mij. boy, which way to go? Guy the car, you got the keys je beslist wel herkend, hè? Bon Jovi van hun laatst verschenen cd Lost Highway. En daarvan was ook dit de titeltrack. Michael Hall heeft een cd uitgebracht. Hij noemt de cd gewoon Day. En daarvan bandje nummer 9, zoals wij dat noemen. Heaven Know How. Walking downtown with a rusty forehead If my friends see me now I ain't scared of the Christian soldiers I ain't going to heaven no how sign. Holding my heart right in my hands. You gave me a sign. I give you a sign. A sign. I give you a sign. Going to sleep on a clean white sheet. You gave me a sign. I give you a sign. It was irrational. It was irregular was inconceivable, irredeemable, irreconcilable. Was irrefutable. Christian soldiers I ain't gonna heaven no Als ik tegen u zeg, eh, Peter Beker, Jan-Willem Eveld en John Snels. Dan weet u dat ik het misschien heb over Ongenode Gasten. Voor deze nacht is een van de cd's die zij hebben uitgebracht. Het is alweer heel even geleden hoor dat deze cd op de markt is gekomen. Zijn afkomstig uit Limburg, uit het zuiden van Nederland en zingen natuurlijk ook in hun dialect. Ik zeg natuurlijk, want de meeste Limburgers zingen alleen maar in hun eigen dialect. En dan zegt hij, ik wil die. Ik val echt niet op alles Op al die kwaliteiten die ze zonder meer bezit is ons besteed en houd vast, houd aan het geluid dieg van de formatie ongenode Gasten. Ik kan me nog eh, eh, herinneren, een, een, paar jaar geleden, toen gaf ik eens een keer een cursus geluidtechniek eh, hier in, de, in Tilburg op de school voor dans en muziek. En ik had op een gegeven moment een aantal cd's meegenomen en dan liet ik de, de jongens horen, meestal zijn het jongens die geluidstechniek gaan doen, dan liet ik die jongens horen wat er nou mis kon gaan op een cd, bij het produceren van een cd. Ik had ze dan zo'n vier, vijf cd'tjes laten horen en vroeg dan van, wat zou je hier nou aan veranderen? Hoe zou je het anders doen? En daarna zette ik een cd op van deze dame, Barbara Streisand. En dan zei ik tegen hun van, luister hier eens naar, wat zou je hier nou aan veranderen? En ze zaten allemaal vol vol aandacht te luisteren. En dan op het eind gaf ik hun mijn idee. I appreciate that, thank you. Don't strain yourself. Have to concentrate now. So what's new? Is this the audience participation part? Is that it? I'm like butter, you said? You're gonna make me all verklempt? Now I'm starting to get verklempt. All right, talk amongst yourselves. I'll give you a topic. The Prince of Tides was neither about princes nor tides. Discuss. got to get into a serious mood now. Shape up, guys. <sighs> Thank you. That's nice. Thank you. Thank you. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore when you come through the door at the end. Just to hate dit soort opnames kun je eigenlijk helemaal niets meer veranderen. Dit is gewoon perfectie. Het is ook een eh, perfectioniste, deze dame, deze Barbara Streisand. Zij eh, zal niets op cd zetten wat niet gewoon perfect is, wat perfect klinkt. Je hoort ook als zij aan het praten is, dan hoor je gewoon haar stem. Je hoort de hoge toontjes, je hoort de lage toontjes. Je hoort werkelijk alles voorbij komen. En dat klinkt soms wel eens anders. Hè? erg zacht begint.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 Want die heeft ook zo'n mooie, hoge stem, Is overigens eh, deze week moeder geworden van een prachtige zoon, heb ik begrepen. Katie Mellowa, If You Were a Sailboat. chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to. You took a chance on loving me I took a chance on loving you If I was hungry you would feed me If I was in darkness you would if I was a book I know you'd read me every night If you're a cowboy I would trail you If you're a piece of wood I'd nail you to the floor Als je met zo'n zeilboot mee mag waar eh, zo'n dame op zingt voor jou, ja, dan kan het eh, helemaal niet meer stuk, dacht ik zo.